Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Shell gaat in hoger beroep in een klimaatzaak. De rechter dwong het oliebedrijf om in de komende 9 jaar 45% minder CO2 uit te stoten. Milieudefensie had Shell voor de rechter gesleept. Maar het oliebedrijf is het er niet mee eens, vertelt verslaggever Tom Opeikens. Shell vindt het niet effectief om één bedrijf aan te pakken. Waarschijnlijk zal het erop neerkomen dat als ze aan deze eis eh, gaan voldoen... dat ze dan gas-olievelden moeten verkopen. En gezien de nog altijd groeiende vraag naar olie en gas... dat de andere bedrijven in de rij zullen staan om dat van Shell over te nemen. En dat je dan dus de facto niet je doelstelling eh, bereikt. De uitspraak tegen Shell was wereldnieuws. Milieuorganisaties in andere landen landen spannen ook rechtszaken aan tegen oliebedrijven om ze te dwingen meer te doen tegen klimaatverandering. In India zijn door de coronacrisis waarschijnlijk veel meer doden gevallen dan tot nu toe bekend was. Amerikaanse onderzoekers hebben de sterftecijfers van de afgelopen tijd vergeleken met die van andere jaren. En zo, zij komen uit op zo'n 4 miljoen. Dat is heel wat meer dan de 400.000 die tot nu toe bekend waren, zegt correspondent Aletta André. Deze aantallen, dat, dat zijn alleen de mensen die ook positief getest waren op corona en die in een ziekenhuis zijn overleden. Dus we weten dat dat lang niet iedereen is. Eh, maar dat het tien keer zo hoog zou kunnen zijn, eh, dat is tot nu toe eh, nog door niemand ingeschat. En ook al gaat hij niet door in Nijmegen, toch lopen zo'n 20.000 mensen deze week de alternatieve Vierdaagse. start. Hoe is het gevoel? is, eh, het fijn. Wandelaars kunnen een eigen route lopen in het hele land en zo toch een beetje van het vierdaagse gevoel meepikken. Normaal zou het vanochtend vroeg een drukte van je zijn op de wedren in Nijmegen. Maar nu stond daar maar een handjevol mensen. Ja, nee, prima. Alsof het eh, niet anders is dan anders. Ja, gemengd gevoel dat die gewoon druk moeten zijn. Maar ja, uh, mag de pret niet drukken en we gaan gewoon lekker lopen. En eh, die 4 keer 50 gaan we deze week gewoon doen. Ja, we gaan er voor Vier dagen lang. Weet ik waar ik hoor. Vier dagen lang. Nijmegen. Heb ik het weer nog. Op veel plekken is het zonnig.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 If you wanna see the light, you need the dark. So live in the moment. We gotta hold on tight. Don't wanna let the rain put down our fights. It won't be easy, but we'll always keep the dream alive.